for something that's not rock. It's classical. It's all singing. It's all singing. So, it's Banaras style. Banaras has four singing styles. Khayal, Drupad, Khayal, Tumri and Tappa. Char, four different styles of singing and which we follow on our sitar. So you saw alap like khayal little bit, jor like drupad, and and bandis also like khayal. But last part is like is is going in a trance. It's a meditation but trance meditation, and I I'm thankful to all the great artists who made this instrument they made a lot of great techniques inside. They built great techniques on it. So also I would like to thanks to my father, my guru. Uh, I'm the 11th generation of Banaras Gharana, which means 500 years music tradition. And uh, uh, I'm thankful to my grandfather, great-grandfather, my father, Pandit Shivnath Mishraji Mishri. So he's a great sitar player. And, and when I was six, he bring one day small sitar for me. <laughs> and he says, this is your instrument. And I was not sure if I can play because I cut many time my fingers while I play with that. And later on, I wanted to become like my father because he was my ideal. He is my ideal. And thank you to my guru, my father, that I could play. Thank you very much. Thanks. I play a little bit tumri to all of you, for you, for all of you. Because of heat, sometimes my instrument get out of tune, tune because of. And I just slept three hours today. Yesterday I was in Italy till 1, 1.30. I was performing in Italy near Venice. In morning I took flight and I come here and I I, I couldn't I, I didn't know how I played today. It, but it's it's because of all of your energy is there. you like to hear? Do you have any? In India, we, we also have many audience, they say, oh, I want to hear something. So if you have any preference, I wanted to play Thumri style of sitar, that you can see what is Thumri on sitar. Huh? Bharvi? Thumri with lagdi. Lagdi, lagdi, lagdi. Ya ya ya harus lagi. scale which works so many different styles, but word is very small. You can make it like whole night I can explain this Abana Bajao Shyam. Whole night I can sing. Only one word but thousand different types. Abana Bajao Shyam. Bajao Shyam शाम अब ना बजाओ बजाओ श्याम रे श्याम all the gopis of Vrindavan there is a Ra- Radha and Krishna song love song and Radha is saying to Krishna please don't play anymore your flute because whenever you play your flute we all women from village get crazy. We forget our work, we forget everything and we got mesmerized. We are out of control because the sound. This is Nad Yoga. He was Nad Yogi. Krishna was Nad Yogi. Because with, with Nad Yoga, with the sound, perfect sound, it can heal everyone. So music is Nad Yoga sometimes you know i was i tell you sometimes also i get like little bit tired and maybe i'm not feeling good but when i play my instrument i tell you honestly i forget everything i feel like happy so this is best medicine i don't need any depression medicine or anything. only music when i play my instrument it makes me happy so that's uh, why the krishna you know he was a great nadi yogi Banaras style Vrindavani sarang, yes, I can do. I can do, but. No, no, no problem. No problem. I can do, but in Chumri, I will use many other scales. No, rag is full, full rag. You can, you can make. There are foundation in rag. So like সারে if you take this rāg, গা সব if you take this raag you have to be inside this rag. But when you make tumri, tumri can do all 12 notes. So it, it, can, it can be used many notes in Pilu, Rag Pilu, Khamaj, Bhairavi. This is our most rags that you can use in tune. So I play just five minutes because I know there are other concerts going on other place. बाजा अदरवाइज ही कुछ भी बोलना है मगर बिच कैसे चलू मगरों के कन्हैया बेटी डगर बीच this is dadra six beat one two three four five six one two three This is microtones. Shrutis. Gamada. Gamada. Yeah. <laughs> church. And uh, I hope with different raga, with different mood, we will perform. Thanks again for all your love. And you gave me good energy. Not I gave you good energy, but you gave me. Because I wouldn't able to perform today. Because in beginning I was not knowing what I will play. I tell you, just I came on stage and I decide what I play. I did not decide anything. And it's because of your love. Thank you. Mm. hueco en lo cóncavo. A hole in a concave space. Emptiness. ¿Cómo era antes de ti? What was it like before you? ¿Quién soy ahora? Who am I now? ¿Cómo ser sin ti? How to be without you? Fiebre en el corazón. Fever in the heart. Temblor en las arterias. Creciendo. Growing. Creciendo. Saliste de golpe. You came out Marcos. all of a sudden. Butterfly. bird Luz. Light. Miedo y culpa. Fear and guilt. Hueco. Hole. Matriz. Matrix. ¿Cómo ser madre? How to be a mother. Tú. Alas de plata. You. Raíces de bambú. Silver wings. Corte umbilical. ambrical cut. Mi reflejo. My reflection in you. ¿Quién eres tú? Who are ¿Quién soy yo? Who am I? ¿Dónde está la frontera? Where is the boundary? Yo en ti. Me in you. Tú en mí. You in me. Corazón. Heart. Arterias. Arteries. Latido. Heartbeat. Sangre. Blood. Cuerpo habitado. Inhabited body. Zo, en wat zijn jullie aan het doen? Nou, we zijn de peuken van iedereen. Die gaat de stickers wouden in één grote zak aan het doen. En, eh, Hoeveel peuken zitten er nu in? Um, ik had... 500 voor één zo'n ding. Ja, dat zijn heel veel van die. Meer zelfs. Tussen de 3, 4 kilo. Hoeveel peuken zijn het in elkaar nog? 5000? Ja. 10.000? Ja. 10.000. Oké. En wat is het idee dan erachter? Als je hoeveelheid peuken inzamelt, krijg je een gratis kaartje? Krijg je gratis entree, ja hoe, en hoeveel mensen hebben dat gedaan inmiddels? Uh, van eh, tien of zo. Tien? Ja. Tien mensen, oké. Wat, wat goed zeggen En al die peuken komen hier vandaan, Braagwet? Uh, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, van de omgeving. Van de omgeving, ja. Hoe kan je eh, rondlopen en dan alsnog een kaartje krijgen? Mm, want dan moet je toch al op het festivalterrein zijn? Ja, je kan, ja, je kan het ook natuurlijk thuis, gewoon in, in, de, in, je eigen buurt, de peuken ah. verzamelen. En dan, mee. allemaal lopen tellen ook? Nee, we hebben het niet allemaal lopen tellen. <laughs> Allemaal toch Ja. ja. Het hoeft ook niet precies 500 te zijn. Het, eh, het gewoon een, grote zak peuken en dan uh, mag je gratis naar binnen. Eh, en waarom is het eigenlijk dan? Ja, het is goed voor de, goed voor de omgeving. want er zijn heel veel kleine diertjes die, die, die dat niet leuk vinden, al die peuken. Ja, <laughs> dat is heel simpel. Wauw, <laughs> oh, nou te gek. Ehm, waar kunnen mensen jullie vinden op het internet als ze jullie willen bestellen? of is het gewoon een project nee, het is, het is echt het project van, uh, van La La Land. Het is een project van La La Land, dus ja, wij... dat je ergens, als je Lalaland Land vindt, dit ook wel kan vinden. Want wij staan hier eigenlijk ook alleen maar als vrijwilligers. We zijn hier als <laughs> vrijwilligers. dus, uh, eh, van dit project. Ja, wij vinden het wel echt heel cool. Heel leuk, ja. Nou, nou, dankjewel. En eh, ik hoop dat jullie nog veel kaartjes kunnen weggeven. <laughs> Aan de andere kant hoop ik ook weer niet zoveel, want dat betekent dat mensen wat minder Meer, roken. Ja, nou, ergens in het midden. Dankjewel. Jesus. એક એક લાવ્યા હતા એ દુકાનો વેચાઈ a little grocery too, but there's an incredible uh, richness. And one of the periods which uh, struck me most was uh, reflected in the temples of uh, of uh, Kachurao. It's incredible, Kachurao. Have you seen it? It's just an, an, a huge tempo with all kinds of erotic scenes and people making love with animals and angels and with incredible, incredible. And there was this period where tantric uh, and and sex and uh, erotics were considered sacred, and there are beautiful poems from those days, and I translated a few of them. Really uh, naughty poems too. So uh, that's a side of India you don't see very much, but uh, Here we go. De volgende ochtend, na die vrijpartij, als die stomme papegaai bij het ontbijt waar haar ouders bij zijn haar liefdeskreten van de afgelopen nacht begint te imiteren, springt het meisje blozend op, klapt in haar handen en gaat dansen met de kinderen, haar armbanden rinkelen om de erotische kreten van de papegaai te overstemmen. dat ik op de ga helemaal aan liefdeskreten imiteert om een lang verhaal kort te maken. En dan hier een lied van de band Bengal. een rondtrekkende muziekgroep, Balls Bengal. Laat rijpen, laat rijpen tot het tijd rijp is. Om de volle smaak van de vrucht te kunnen proeven. Een onrijpe vrucht kan je wel beurs knijpen, maar niet zoet. Even kijken of ik dat in het Engels kan terugzetten. Let it ripen, let it ripen, till the time is ripe, to get the full taste of the fruit. An unripe fruit you can, uh, eh, what do you do? Squeeze. squeeze, but you can never squeeze it sweet. Nou. Weer van de Bals van Bengal. Er is niets gebeurd. En er zal niets gebeuren. Wat er is, is er. In mijn droom werd ik koning. En mijn onderdanen woonden overal op aarde. Als een leeuw zat ik op het troon. En ik had een geweldig leven. De hele wereld gehoorzaamde mij. Toen draaide ik me om in bed en alles was veranderd. Ik was geen leeuw, maar een ezel. Ik was de dorpsidioot. India, hè? nou ja, het is... Eh, ehm, dit vind ik een heel mooi en belangrijk gedicht. Het komt van uh, eh, Devara Dasimaya. Ik weet niet of dat een man of een vrouwennaam is, Devara. Ik vrouw, maar... Devara Dasinawa uit de 10e eeuw. Als ze lang haar en borsten zien, dan noemen ze het vrouw. Met een snor en een baard noemen ze het man. Maar het zelf dat daartussen leeft, is geen man en geen vrouw. Veronderstel, je neemt een luciferdoosje en een lucifer. De lucifer noem je man, het doosje noem je vrouw. Wrijf ze langs elkaar totdat ze vlam vatten. En zeg me nu, het vuur dat zo ontstaat, is het mannelijk of vrouwelijk? Nee, het is allebei. India, hè, 10e eeuw. En eh. nu heb je weer een erotisch gedicht. Het komt van Kaul Bilhana uit de 11e eeuw. Zelfs nu zie ik het gezicht van mijn geliefde gouden oorringen zwaaiden langs haar wangen, terwijl zij op mij lag. Ze nam de mannenrol van mij over, zweetdruppels overal als parels door het harde werk van haar ritmische bewegingen. India. <laughs> ja. En hier uh, eh, Dharmakirti, 7e eeuw. Oh, maybe I would like to translate one My Devarama Satsima dachima. into English. When they see long hair and breasts, they call it a woman. With a mustache and a beard, they call it a man. But the real self that lives in between is not a man, is not a woman. Imagine you take a, a box of matches and you take a match, a matchbox and a match. The matchbox you call woman. the magical man. You rub them together until they take fire. Tell me now, the fire, the fire so born, is it male or female? No, it's both. Deze vind ik ook niet gek. Dharmakirti, 7e eeuw. Niemand achter mij. Niemand voor mij. Het pad dat onze ouderen baanden is dichtgegroeid. En de snelweg, makkelijk en breed, door iedereen gebruikt, gaat nergens heen. Ik ben alleen. Ik vind mijn eigen weg. Kirti. Nobody in front of me. Nobody behind me. The path our ancestors made has been overgrown. And the other road, the highway, easy and wide, used by everybody, leads nowhere. I am alone. I find my own way. Nou, dan denk je toch, hé, hey, ik ben niet de eerste, dus zo voelt het de wereld. <laughs> Zevende eeuw, nou dat is echt gek. This one is by Kabir, quite a famous uh, Sufi poet. Vriend, hoop dat de geest tot je komt, terwijl je nog leeft. Zoek de ervaring van de liefde terwijl je leeft. En denk terwijl je leeft. Want je moet bevrijding vinden terwijl je leeft. Als jij je boeien niet opwerpt, afwerpt terwijl je leeft, denk je dan dat je spook het voor je gaat doen in het hiernamaals? Nee man, het idee dat de ziel zich zal verenigen met de goddelijke extase, alleen omdat je lichaam ligt te verrotten. Wat een onzin! Wat je hier vindt, vind je daar. Als je hier niets vindt, eindig je gewoon in een kamertje in een dode flat. Als je hier een goddelijke minnaar bent, is je volgende leven gezegend. Kom op vriend, vriendin, neem een duik de waarheid in. Kabir. Ja. Dit is een gedicht, eh, dit is eh, bij een goede vriendin van me, een eh, levende Sufi dichteres in India. Eh, ze kwam eigenlijk uit zijn Sikh, was heel nauw verwant met de Soefi-religie. En ze heeft ook zich een beetje de boosheid van eh, de patriarchale religies op de hals gehaald door het volgende gedicht. Een glimp van licht door Amar Jyoti Singh. Ik trok door het oerwoud van het leven, op zoek naar wijsheid en ervaring. Het is een vergissing te denken dat je wijs wordt door jaar na jaar, jaar na jaar, jaar na jaar te zitten onder een bodyboom. Hongerig, door het vasten, door je gezin te verlaten, door kluizenaar te worden, door de bergen in te trekken, het leven, het leven te ontvluchten. Wijsheid verwerven, bewustzijn verhogen of verlicht worden. Het betekent niets als we zoeken niet blootsvoets door de donkerste wildernissen van het leven trok, door stekels en dorens om een glimp licht te vinden. Nee, ik wil niet jarenlang zitten onder een boom om de problemen van het leven te vermijden. Voor mij is dat geen weg naar wijsheid. Ik wil contact houden met mijn blaren. Ja, soep, hoor, is dat nog. het eh, is pas 40 jaar geleden geschreven. Dan hebben we nog een beroemde een Soefi-dichter, Tukaram. Ook eh, uit India, maar dan de 17e eeuw. Zei de tijger tegen de jakhals: Vergeef me, desbeste kerel, als ik je opeet. Ik weet zeker dat je beseft hoe lekker je bent en hoe sterfelijk. Waarom zou ik de tijger dan verhongeren? De jakhals antwoordde: Meneer, uw argumenten zijn perfect. Het lichaam is tot sterf voorbestemd maar waarom offert u uw edele zelf niet op? Ik heb nog wel een paar jakhalzen. Ze begrepen elkaars gezichtspunt volledig. Toekaram zegt, zo gaat het als twee lepers elkaar weten te overtuigen. Ja. Toekaram ook. Plet geen bloem om de geur te kunnen bezetten. Eet geen baby op omdat je ervan houdt. Probeer niet de vochtige glans van de parel te likken. Breek geen muziekinstrument om het geluid te vinden. Verlang geen beloning als je gewoon doet wat je moet doen. Ik zeg, oh, men, oh mensen, dit is een principe. Verlang geen beloning als je gewoon doet wat je moet doen. Nou. Dit is ook van Toetaram. Er was eens een kuiseman die probeerde een ezel te verkrachten. Maar ja, we hebben onze eigen keer dat repen, hè? Maar goed. Er was eens een kuise man, ook in India blijkbaar, die probeerde een ezel te verkrachten. Weg was de ezel, weg was de kuisheid, weg was de goede naam van de man. Als je denkt, wat moet gebeuren? Ja, dat gebeurt nu eenmaal. Dan is, dan is dit wat er gebeurt, zegt Toekaram. Dan verlies je hoe dan ook. Deze ook, hè. Vailana, tussen 900 en 1100. Schoonheid is niet in wat woorden zeggen, maar in wat ze zeggen zonder, hem te zonder het te zeggen. Achter een lichte sluier zijn borsten nog begeerlijker dan naakt. Nou, en dan eindig ik met een gedicht, weer een tantrisch gedicht. Fidia heet de dichteres, neem ik aan. Wat een geluk dat jij nog kan, kan praten over de blik waarmee je geliefde vannacht naar jou keek, over zijn woorden en strelingen. Wat mij betreft, ik zweer me dat ik me niets meer herinner als mijn minnaar zijn hand op mijn buik legt. Oh ja, dan vind ik het overleuk te eindigen met een origineel plompje. Dat gaat als volgt. Wat ben je mooi met je kut en je... Jezus. Oh ja, wat ben je mooi met je neus en je oren. Met je billen en je kut van voren. Wat ben je schitterend herboren, oude vriend. Wat staat een vrouw je goed. Je ruikt naar bloesem. En echt menstruatiebloed. Weet je nog hoe we eeuwen geleden in elkaars armen zijn overleden? Ik was vrouw toen, jij was man. Nu omgekeerd dat komt ervan. <laughs> nou, dank jullie wel. Ik ben zo blij dat er zoveel appreciatie is voor al die oude dingen. En ook die gedichten, dat is heel lang was er. Eh, eh, mensen dachten, waar heb je het over? Maar ik voel de laatste tien jaar echt van, hé, eh, hey, nou snap ik het. En het is zo superleuk. Veel van die gedichten heb ik 40 jaar geleden geschreven. Nou, nou komt het toch. toch eh, ja, geweldig. Dank jullie wel, want zonder een eh, ontvanger heeft een uitzender ook geen, eh, geen nut. Het gaat om frequentie. Als je op dezelfde frequentie, of het nou de muziek is, of de poëzie, of door, of de kleur, als je op die frequentie bent, dan heb je harmonie. En dat is wat we aan het doen zijn. En die harmonie, dat is de hartfrequentie. Sorry, de hartfrequentie. En de aarde beweegt nu in die naar die hartfrequentie toe. En niemand kan het tegenhouden. En ondanks dat het rampzalig lijkt, voel ik gewoon dat we de komende twee, drie jaar het doorzijn van het eh, doorbreken van het bewustzijn gaan meemaken wat hard nodig is. En we hoeven niet eens zo heel veel te doen om onszelf in stand te houden. En hoop en vreugde. En het gaat gebeuren, ik zweer het jullie. ja. <laughs> <laughs> Oh. werd me net gevraagd voor de mensen die het niet weten. Hans is eh, de, een van de oprichters van uh, het kunstenaarsdorp Hiragoort, zoals het nu is. 50 jaar geleden gekraakt met uh, eh, en en nog uh, en andere mensen. En ehm, ja, Hans is dus heel erg ziek, maar hij neemt nog elk moment de kans om voor te dragen. Dus eh, ja, dan weten jullie ook. Eh, en Hans heeft heel erg veel eh, stukken over India geschreven die gepubliceerd werden in de Volkskrant elke week. En daar is ook een heel mooi boekje van verschenen. dat heet India Hels. Heilig en Hels. Heilig en Hels. Heilig en Hels. En ehm, een hele sterke... Engelse vertaling. Een hele sterke band met India. Dus voor degenen die dat niet wisten, want er zijn ook best wel veel nieuwe mensen vandaag op Lala Land, Hans Plom. Nou, nou, nou, nou, nou. Mijn eerste uitgeverzeil Verander die naam met Hans Plom. Dat was niks. Nou ja, nu na 40 jaar blijkt het toch nog weer uh, <laughs> goede beschermd te zijn geweest tegen de vroege herkenning, zou ik maar zeggen. <laughs> Ja. Jullie ook, dank jullie enorm. Eh. En uh, de witte aap, onze grote vuurman. Ja. Ja. Die waar je net uit los is dat het Mm-hmm.